In de meest vergaande voorstellen zouden er nog 300 overblijven. Dat is het laagste aantal sinds de jaren 50. In het nieuwe startverdrag tussen de VS en Rusland staat dat ze ieder het aantal kernwapens zouden verminderen tot 1550 in 2018. President Obama heeft steeds gezegd dat hij nog verder wil inkrimpen. Zes jaar na de verwoestende orkaan Katrina heeft de laatste familie in New Orleans weer een eigen huis. Dat heeft de Amerikaanse organisatie voor rampenbestrijding FEMA bekendgemaakt. Na de orkaan, die New Orleans in augustus 2005 deels verwoestte... stelde de FEMA woonwagens ter beschikking voor mensen die dakloos waren geworden. Zo'n 92.000 families in de staat Louisiana maakten daar gebruik van. Door Katrina liep ongeveer 80 van New Orleans onder water. 1500 mensen kwamen om. Na de orkaan was er veel kritiek op de FEMA vanwege de gebrekkige hulpverlening. Het kabinet sluit de verkoop van Nederlandse tanks aan Indonesië niet uit. Dat schrijven de ministers Roosentaal en Hillen. Indonesië en enkele andere tanks, landen hebben belangstelling getoond voor de Leopard-tanks... die Defensie heeft afgestoten als bezuinigingsmaatregelen. De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen geen tanks te leveren aan Indonesië... vanwege de schending van mensenrechten. De Amerikaanse acrobaat Nick Walenda heeft toestemming gekregen om over een touw de Niagara-watervallen over te steken. Walenda wil een touw spannen van 550 meter lengte, 21 meter boven het water. De Niagara-watervallen liggen op de grens van de VS en Canada. De Amerikanen hadden al toestemming gegeven voor de stunt, de Canadezen nu ook. Walenda wil de watervallen komende zomer oversteken. Het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt en wat regen. Het is 0 tot 4 graden. Overdag bewolkt met vooral in de ochtend wat regen.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 Too bad, too bad. We should have checked our time. Can't phone. Can't phone. We done spent every dime. It's late, it's late. We're about to run out of gas. It's late, it's late. We gotta get home fast. Can't speak, can't speak. We're in a slowdown zone. Oh, baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine, would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up. Is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me. Yeah, it's late. It's late. I hate to face your daddy too bad. I know he's gonna be mad. It's late. It's late. We gotta get on home. It's late. It's late. We've been gone too gas, it's late. It's late. We gotta get home fast, can't speak. Can't We're in a slowdown zone. Oh, baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine, would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up, look up. Is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me, yeah, it's late. It's late. I hate to face you, Dad. I know he's gonna be mad. It's late. We gotta get on home. It's late. We've been gone too long. It's late. Vier minuten over drie. It's late. Zong Ricky Nelson. Een hit van 1959. Een tiener-idool in die periode. Andere hits waren van hem onder andere Traveling Man en Poor Little Fool. En niet te vergeten Mary Lou. Rick Nelson, op eh, tragische manier is hij aan het eind van zijn leven gekomen. In 1985 toen eh, was hij een van de hoofdacts... Eh, bij een Groot van Oud festival. Het festival dat had op Oudejaarsavond plaats. En tijdens de tour kwam hij door een vliegtuigongeluk om het leven. 45 jaar oud is hij geworden, Ricky Nelson over sterfgevallen gesproken. We staan natuurlijk ook nog weer even stil bij het overlijden van eh, Whitney Houston. I Will Always Love You ga ik draaien, maar niet van Whitney. Want die heb je al zo vaak gehoord de afgelopen dagen. Ik laat het origineel nog eens een keer voorbij komen. En ook nog een aantal van de tantes. Maar dat later in dit uur. Nu aandacht voor de salsa van Mongo Santa Maria Iso Orchestra. Oh ja, wat ik ook heb, dat zijn eh, melodietjes die eh, de afgelopen week gebruikt zijn in tv-commercials. Maar eerst dan die Mango Santa Maria. Dit heet Parati. Een exotische sferen met de geluiden van Mongo Santa Maria en zijn orkest Jorda Parati. En dat was een opname uit 1959. Neem je even mee naar de televisie, naar de reclametelevisie. Er is op dit moment een eh, reclame te zien, een commercial te zien op eh, veel zenders van een eh, nieuwe pensioenverzekeraar. En die hebben Harry Slinger ingeschakeld. Harry Slinger die gaat in een auto, een eh, cabriolet met een paar andere mannen... langs de gebouwen van eh, concurrenten. Zoals bijvoorbeeld Econ, SNS Reaal en Nationale Nederlanden. Eh, verzekeraars, pensioenverzekeraars die in het verleden de zogenaamde woekerpodussen hebben gelanceerd. En als hij voor die gebouwen staat, dan hoor je dit melodietje zingen. Harry Slinger, de jaren 80 ten tijde van drukwerk. Je loog tegen mij. Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je me lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom brengen ook door. geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht helemaal blind. Dat was zes, wat denk je dat je me kan? Zes, schat, je bent heel wat van Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ach, stap jij op de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het maar. Je loog tegen mij. Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht. Dat ik helemaal zo was, zes Wat denk je dat je man kan? de dus zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was, geloof je bent heel wat van plannen, van plannen, van dan. Wat ben je nou van plan? Harry Slinger, eh, je loog tegen mij met drukwerk... wat op dit moment regelmatig voorbij komt in die commercial van een nieuwe pensioenverzekeraar. Plaatje werd in 1981 gemaakt en het was een productie van... Eh, Koen van Vrijbergen de Koning, acteur, maar ook muzikant was hij en helaas te vroeg overleden. Een ander melodietje dat, uh, dat is een tijd geleden gebruikt wordt in een tv-commercial... was vooral een tv-commercial die in de decembermaanden regelmatig voorbij kwam. Dan hebben we te maken met uh, een bouwmarkt. repeats, life got tricks but it treats too. But my ancestry, yo I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History always tries to enlighten you. How much been decided for you, you don't know, so you just go. as far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about those links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis, oh, we just slide. Do this thing called life. Everything's gonna be alright. As you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. B repeats. B repeats history repeats. What if I never went and smoked that first cliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Berg's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello. What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. niet Gamma, maar Bo, maar karwei die dit eh, melodietje heeft gebruikt... en de tv-commercials die met name aan het eind van het eh, afgelopen jaar... regelmatig te zien waren op de televisie, zowel bij de commerciële als... Eh, bij de publieke omroep. Je hoorde Piet Philly en Perkyside en Mystery Repeats. Ja, ik liet al even de naam Gamma vallen. Die hebben ook een nieuw beleid daar waar het gaat om het maken van commercials. Vroeger had je dat, uh, dat tweetal, die, die broers. <laughs> <laughs> die elkaar een beetje zaten op te hitsen. Tegenwoordig heeft men gekozen voor een andere sfeer. En de meest recente commercial van Gamma zie je een man op zolder praten tegen een heel klein uiltje. En er komt dan deze muziek bij langs. bij de begrafenis van koningin Juliana. En het is dan nu ook gebruikt bij de meest recente commercial van uh, Gamma. Twee totaal verschillende eh, zaken, inderdaad. Gamma die het eh, gebruikt heeft bij een man die op de zolder zijn... nou zijn, in ieder geval <laughs> een heel jong uiltje toespreekt. Een uilskuiker dat op dat moment op de zolder bivakkeert. Tot zover dan weer ons overzicht van melodietjes die gebruikt zijn in de kamer. Zo dadelijk aandacht voor de tantes van Whitney Houston. Maar eerst nog even een aantal andere zaken. Wat je nu gaat horen, dat is een gezelschap dat 6 februari jongsleden... te gast was in het ochtendprogramma van Giel. Please, Walking Like madmen. Take the train to school, I can not afford fuel. Running around through town, looking like a fool, so I don't work. Can't buy things for you, not the type to buy that. I can afford this, and I roll up my roll ups. I can not afford snakes, not the type to buy me when I take you out to eat, cuz I'm the type that can't afford shit. And I hope that you can still be into me. See, I'm the type of guy to try to make it in the industry. I'm far from a star. I still study. I play my guitar so I don't make money. Trying to save time for you. My schedule is tight. I save time for friends, the people I like. Kiss you goodnight. Woke up the next morning and the only thing next to me in bed was my mic. That I bites. Yeah, yeah, yeah, that's right. When I told you. Is it a table set for two, or is it me heading out to work to buy things for you? I hope now that you're gone, you'll hear this song telling you that you were wrong. I was working on your love song. Nederlandse band Please. Heel recentelijk op 6 februari jongstleden in het ochtendprogramma van Giel. En ze speelden daar hun meest recente single Walking Like a Madman. Deze dames stelden ondanks teleur een Saturday Night Live. Een tv-show waar ze niet zich van haar beste kant heeft laten zien. Lana Del Rey. don't fail But I'm open at the gates They'll tell me that you're mine Walking through city streets Is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday night. Can you make it feel like home If I tell you you're mine? It's like a ze kreeg nog wat kritiek over eh, zich heen. Nadat ze had opgetreden in Saturday Night Live. En dat, mm, die kritiek die ze kreeg, nou, dat heeft ze zich erg aangetrokken. En ze heeft besloten voorlopig even niet op te treden en alles uit te stellen. Lana Del Rey, die hoorde je met de opvolger van Videogames Born to Die. De titel van de nieuwe single. Het is wel een mooie plaat geworden. Op plaats klinkt ze in ieder geval wel erg mooi. Deze Lana Del Rey. We gaan er zelf ook nog een keer horen. Maar ik laat eerst haar tante en haar p-tante aan het woord. Zo dadelijk hoor je Diana Warwick. Maar eerst Aretha Franklin uit 1970. Don't play that song. Don't play that song for me. die in de jaren 60 vooral bekend was met eh, melodietjes van Burt Beckwith en Hall David. Dit is daar een uitzondering op. Dit is een compositie van Andre en Dory Previn... die het componeerde voor de film Theme from Valley of the Dolls. En de uitvoering van Diana Warwick werd ook gebruikt voor die rolprint. En daarvoor had je dan Aretha Franklin uit 1970 met Don't Play That Song. Aretha Franklin die gevraagd is om aanstaande zaterdag te gaan zingen bij de begrafenis van Whitney Houston. Een vraag die ze natuurlijk niet kon afslaan. Dus zeer waarschijnlijk zullen we haar eh, zien tijdens die begrafenis van eh, Whitney Houston. Aretha Franklin al daar zingend met ongetwijfeld wel zo kunnen een gospelsong. Even naar Whitney Houston die... Eh, haar allereerste plaatopname maakte in een achtergrondkoortje. En dat was bij deze opname van Chaka Khan. Een nummer dat ze zelf later nog eens een keer op de plaat heeft gezet. En toen had Chaka Khan daar de achtergrond bij. Het gaat om I'm Every Woman. 15 jaar oud was ze. En het komt in 79. achtergrondkoortje van deze opname van Shaka Khan, I'm Every Woman. Whitney Houston, die haar eh, zangcarrière begon in het koor van de New Hope Baptist Church in Newark. Daar waar ze ook eh, begraven zal worden. Daar waar in ieder geval de uitvaartdienst zal plaatsvinden. En dat koor dat stond destijds onder leiding van haar moeder Sissy Houston. Die heeft niet zoveel hits gehad, maar heeft wel een aantal vrije platen gemaakt. Luister bijvoorbeeld eens naar deze Ronettes hit Be My Baby. The night we met, I knew I, I needed you so. And if I had the chance, I would never, never let you go. So please, won't you say you love me? Somehow I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads. Yes, we will. Everywhere we go. So be my You. Sissy, Houston uit 1970, 36 jaar was zij toen, toen dit werd opgenomen. Inmiddels is eh, Sissy Houston 78 eh, jaar oud. En de twee, moeder en dochter Sissy en Whitney, hebben ooit samen een opname gemaakt. Uh, enigszins gammel klinkt dit, maar wel interessant om Whitney en Sissy samen te horen in I Won't Be The One. the One worden hier samen. Sissy en Whitney Houston in de jaren 70 moet dit zijn opgenomen. Recent, en dat is uit 2009, is het album I Look To You. Het laatste album van Whitney Houston. Dit staat er ook op. afstand van op de meest recente cd... het meest recente album van Whitney Houston, het liedje Call You Tonight. Bekendst van Whitney Houston is I Will Always Love You... uit de film The Bodyguard 1992. Aanvankelijk zou dit liedje niet gebruikt worden voor eh, de film The Bodyguard... De bedoeling was om een cover te maken van What Becomes of the Broken Hearted... het jaren 60 hit van Jimmy Ruffin... Maar dat liedje werd al in een andere film gebruikt. En Whitney Houston die zei van nou, dan wil ik iets anders eh, doen. Niet wat al op dat moment in een andere film te horen is. En de producer die kwam op dat moment met een versie van I Will Always Love You aanzetten van Linda Ronstadt. Dat viel in de smaak en dat is toen bewerkt als een soul ballad. Maar het oerorigineel, dat staat dan toch op naam van Dolly Parton... en dat heeft dan ook weer een, een filmverleden eigenlijk. Dolly Parton die maakte dat in 1973, dat I Will Always Love You. En dat sloeg toen op het, weer op het feit dat zij op dat moment een eh, zakelijke relatie had met Porto Wagoner. Maar de relatie, die zakelijke relatie, ging uit elkaar. En vandaar dat Dolly Parton op dat idee kwam om dat melodietje te schrijven. I Will Always Love You. Later is dat dan eh, gebruikt in een film, The Best Little Whore House in Texas. Ik laat je nu in ieder geval het origineel horen. I Will Always Love You, Dolly Parton. bittersweet memories. That's all I am taking. but above all of this, I wish you love. Barton en ook Hier zijn twee versies van. De originele die ze in eerste instantie maakte. En ze heeft het naderom nog een keer opnieuw opgenomen. Speciaal voor die film The Best Little Whorehouse in Texas. Maar het blijft uiteindelijk het origineel. Dolly Parton, I Will Always Love You. Dit is uit Some Girls. De heruitgave, de bonus-cd met deze bonus track. De Rolling Stones en de Petrol Blues. Tot aan het nieuws.